9 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Turkije heeft een van de plegers van de terreuraanslagen in Brussel... vorig jaar naar Nederland uitgezet. Dat heeft hem daarna aan België overgedragen, zegt de Turkse president Erdogan. Het gaat om Ibrahim El Bakrawi, die zich opblies op luchthaven Saventum. Ondanks de Turkse waarschuwing dat het om een jihadist ging... liet België hem vrij, zegt Erdogan. De man werd aan de Turks-Syrische grens opgepakt... Hij zou op eigen verzoek zijn uitgeleverd aan Nederland. Het ministerie van Veiligheid en Justitie zoekt de zaak uit. De aanslagen in Brussel waren eigenlijk gepland voor paasmaandag... maar zijn door de daders vervroegd vanwege de arrestatie van terreurverdachte Salah Abdeslam. Dat meldt de VTM. Omwonenden van chemiebedrijf Dupont in Dordrecht hebben jarenlang een giftige stof ingeademd. Toch zijn de risico's voor de gezondheid beperkt. Dat zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in een rapport dat is gelezen door RTV Rijnmond. De stof werd gebruikt bij het maken van teflon, een anti-aanbaklaag voor pannen. Het RIVM wil extra gezondheidsonderzoek doen. In Jemen zijn afspraken gemaakt over een nieuwe wapenstilstand. De strijdende partijen willen op 10 april de wapens neerleggen. Een week later beginnen in Kuwait weer vredesbesprekingen, laten de Verenigde Naties weten. De gesprekken gaan tussen de regering van Jemen, de Houthi-rebellen, landen in de regio, de VS en Frankrijk. Een eerdere wapenstilstand was geen succes. Volkert van der Graaf stapt opnieuw naar de rechter. De moordenaar van Pim Fortuyn wil niet meer elke drie maanden langs de reclassering. Het is de tweede keer dat van der Graaf via de rechter de voorwaarden van zijn vervroegde vrijlating aanvecht. Het weer dan nog. Het is vrijwel overal droog. Af en toe klaart het even op. De temperatuur daalt vanavond en vannacht tot rond het vriespunt. Morgen meer bewolking, soms wat motregen. Het wordt dan 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal.